op basis van de nieuwste cijfers van het CBS. In de eerste maanden van het jaar is de waarde van de export naar zeven Aziatische landen met bijna 10% gedaald gaat om landen als China, India en Thailand. Sinds 2004 was de waarde van export naar deze landen met 168% gestegen. De afname heeft te maken met de groeivertraging van de Aziatische economieën. De consumenten geven er minder uit en de bedrijven investeren minder. In Sint-Petersburg is vandaag en morgen een top van de G20... waarin de grootste economieën ter wereld zijn verenigd. Gewoonlijk hebben ze het over de economie... maar in plaats daarvan staat de top in het teken van Syrië... en de mogelijke aanval van de VS. De vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad zitten ook in de G20. Het was de bedoeling dat president Obama en president Poetin... elkaar voor de top in Moskou zouden ontmoeten... waar die afspraak werd begin vorige maand afgezegd. De spanning tussen de twee landen is opgelopen door de oneenigheid over Syrië en door de affaire rond de klokkenlader Edward Snowden. Zelfs een bilaterale ontmoeting tijdens de G20 zit er volgens een woordvoerder van het Witte Huis niet in. De politie gaat ratten inzetten bij de opsporing. Het gaat om een proef in Rotterdam waarbij een tiental zogeheten snuffelratten worden ingezet om verdachten van schietincidenten te onderzoeken op kruidresten. In Afrika worden ratten al ingezet voor het opsporen van landmijnen. Enige nadeel is dat ratten maar een paar jaar leven, maar ze zijn wel eenvoudig te trainen. Verder zijn ze goedkoop en makkelijk te houden. Ratten kunnen veel beter ruiken dan honden en ze zijn ook in enkele maanden klaar met hun training. Bij honden duurt het jaren. Het weer. Kans op nevel of een enkele mistbank. Overdag is het overal al snel zonnig en het blijft droog. Het wordt zo'n 24 graden aan zee. Landinwaarts 26 tot lokaal tegen de 30 graden.